uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Voormalig politieman Martin Sital Singh wordt waarschijnlijk de nieuwe chef van de eenheid Midden-Nederland van de Nationale Politie. Dat zeggen bronnen tegen NRC. Sital Singh is geboren in Suriname. Hij zou de eerste eenheidschef en hoogste leidinggevende zijn met een migratieachtergrond. Sital Singh is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van een GGZ-instelling in Groningen... en het Van Mesdag Forensisch Psychiatrisch Centrum. Tot 2012 was hij korpschef in de regio Twente. Eindhoven Airport is vanmiddag enige tijd dicht geweest vanwege een bedreiging. Door een politieactie moesten passagiers in hun vliegtuig blijven zitten. Volgens Omroep Brabant hadden Belgische autoriteiten de Nederlandse politie gemeld... dat een Belg op de luchthaven het doelwit zou zijn van zware criminelen. De man was op de luchthaven om een familielid op te halen. Nadat hij was opgespoord werd hij onder politiebegeleiding naar België gebracht... en overgedragen aan de Belgische autoriteiten. Niet duidelijk is wat de dreiging precies inhield... en of de Belg een bekende van de politie was. Een Nederlandse man van 36 heeft in Rome een boete van 550 euro gekregen... omdat hij muntjes stal uit een fontein op de Piazza Navona. Hij werd door de politie op heterdaad betrapt. Sinds kort treedt de gemeente Rome hardop tegen wangedrag van toeristen. Zo wordt het beklimmen of betreden van fonteinen zwaar beboet. Ook het eten van een ijsje of een snack bij een historisch monument... wordt niet meer getolereerd in Rome. En Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer Wimbledon gewonnen. De Servische tennisser versloeg in een zinderende finale... achtvoudig winnaar Roger Federer. Met bijna vijf uur was het de langste Wimbledon-finale ooit. Die duurde om precies te zijn 4 uur en 57 minuten. De Serviër en de Spanjaard stonden voor de derde keer tegenover elkaar... in de finale van Wimbledon. Alle keren ging Djokovic er met de winst vandoor.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 Every time I've held you, I thought you were. special time. I thought we'd all be together. sometimes things just don't work out like we thought. Life goes on and people grow out of things that fit before. stop. trust. trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart, I won't do it again I tell myself, tell myself, tell myself, draw the line Not do I do But once in a while I trip up and I cross the line Can't even go on the internet without even checking your name.